Kees Groot met het NOS-journaal. Politieactie tegen een groep gewapende etnische Albanese uitgelopen op een veldslag. Daarbij zijn vijf agenten gedood en meer dan dertig gewond geraakt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wilden de Albanese aanslagen plegen op overheidsgebouwen. De politie reed in gepantserde voertuigen en scherpschutters lagen op de daken. Ongeveer 30% van de inwoners van Macedonië komt uit buurland Albanië. Etnische spanningen hebben al eerder geleid tot gewapende conflicten tussen Albanese en de veiligheidsdiensten. Bij een kunstmestfabriek op het industriecomplex Gemmelot in Geleen is afgelopen avond een gaswolk vrijgekomen. De het giftige gas ontsnapte door een veiligheidsklep. De brandweer heeft de dampen neergeslagen met waterschermen. Er zijn in het gebied rond de fabriek geen giftige stoffen gemeten. De fabriek is stilgelegd. Een demonstratie in Londen tegen de verkiezingsoverwinning van premier Cameron is uitgelopen op rellen. De politie arresteerde 17 mensen. Het kwam tot een confrontatie toen de groep naar de ambtswoning van de premier aan Downing Street wilde. Bij de afzetting gingen agenten en demonstranten met elkaar op de vuist. De oproerpolitie werd bekogeld met flessen, blikjes en zelfs een fiets. Vijf politiemensen raakten gewond. Premier Cameron en zijn conservatieve partij wonnen afgelopen donderdag met overmacht de Britse verkiezingen. In Ankara is de Turkse oud-president Evren overleden. Hij is 97 jaar geworden. Generaal Evren leidde een militaire staatsgreep in 1980. Afgelopen zomer werd hij veroordeeld tot levenslang voor die greep naar de macht. Onder Evrens bewind werden honderdduizenden mensen gearresteerd en tientallen mensen geëxecuteerd. Het regime had het vooral voorzien op Koerden en op linkse burgers en politici. Het weer, het is droog met opklaringen. Vannacht wordt het 5 tot 8 graden. Morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon.